Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er is een gelogen. Er zijn wel genoeg afgestudeerden, maar te weinig opleidingsplaatsen en geld voor verdere specialisatie. De Vereniging van Eerste Lijns Psychologen dringt aan op een oplossing, omdat de geestelijke gezondheidszorg in het gedrang zou komen. Patiënten met veel voorkomende psychische klachten komen nu vaak op een wachtlijst terecht. Dat kan volgens de vereniging alleen veranderen als minister Schippers geld geeft voor meer opleidingsplekken voor eerste lijns een Deense kunstenares en student aan de Rietveld Academie heeft een kort geding tegen het modehuis Vuitton gewonnen. Ze hoeft geen dwangsom te betalen voor een tekening van een kind in Darfur met een tas van Vuitton. Die dwangsom had een rechter haar opgelegd op verzoek van Vuitton dat niet geassocieerd wil worden met de oorlog in Soudaan. De kortgedingrechter vindt de creatieve vrijheid zwaarder wegen dan het belang van het modehuis. En daarom is de dwangsom van 5000 euro voor elke dag dat de afbeelding op de site van de kunstenares staat van de baan. Bij Defensie worden maandag al de eerste bezuinigingsmaatregelen van kracht. Een deel van het materieel wordt stilgezet, zoals de Cougar-helikopters en tanks. De mijnenjagers van de marine varen niet meer uit. Minister Hille kondigde afgelopen maand ongeveer een miljard euro aan bezuinigingen aan. Er verdwijnen bijna 12.000 arbeidsplaatsen. ADO Den Haag, doelman Coutinho, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf de rechter achter bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan cannabisteelt, witwassen, valsheid in geschriften en de oplichting van een hypotheekbank. Het OM eiste een jaar cel, maar de rechtbank ging niet verder dan een voorwaardelijke straf, omdat de vader van de doelman de initiatiefnemer zou zijn geweest. Die is al veroordeeld tot twee jaar. De vriendin van Coutinho kreeg een taakstraf van 80 uur voor witwassen, valsheid in geschriften en oplichting. Het weer, flinke zonnige periode, maar ook stapelwolken en kans op een bui. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond overal droog, morgen zonnig en maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 3. Lange file staat op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes 16 kilometer.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 Een uitzendbureau voor Oost-Europeanen in Ettenleur heeft een truc gevonden om Roemeense arbeiders